geel. Schaars gekleed voor de ruiten zit iedere avond mijn Annemarie. Soms blijf ik staan en dan kijkt ze naar buiten. Ze lacht en ze wenkt, maar naar binnen durf ik yeah. het duurt niet lang voor je klok.